Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Nog zeker een week is er een avondklok, want de rechter doet volgende week vrijdag pas een uitspraak in die zaak. Ze wilde eigenlijk vandaag al zeggen of de avondklok wettelijk goed ingevoerd is. Maar dat lukt niet, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Nu zegt eh, het Hof, ja, eh, we willen het snel doen, maar niet te snel. We willen er echt goed over nadenken. En we gaan dat pas over een week doen. Dat betekent dus waar eh, dinsdag meteen uitspraak werd gedaan over de vraag... moet of niet wel die beslissing van de rechtbank worden opgeschort. Dat kon heel snel. Nu zegt het Hof, nee, hier willen we langer over nadenken. Dus we nemen een week de tijd daarvoor. Ja, dat vindt viruswaarheid maar gek. De actiegroep kreeg dinsdag gelijk in een zaak tegen die avondklok... omdat het wettelijk niet goed onderbouwd was. Daar moet de rechter nu in beroep nog eens over beslissen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben definitief afstand genomen van het Britse Koningshuis. Ze legden hun taken vorig jaar al neer, maar nu zeggen ze dat, het echt niet meer, dat ze echt niet meer aan de slag willen als royal. Betekent dat Harry zijn militaire titels moet inleveren en hij is ook geen ambassadeur meer van de Invictus Games voor militairen met een handicap. Gewapende agenten hebben vanochtend een inval gedaan bij een loods in Lunteren in Gelderland. Het lijkt erop dat daar een drugslab zit. Er is nog niemand opgepakt. Vanochtend werden een eindje verderop in Voorthuizen al 20 vaten met drugsafval gevonden. Het gebeurde dit jaar al drie keer eerder. En vorig weekend was het al ijspret in het hele land. En ook dit weekend kun je genieten van het ijs, maar dan in een hoortje of in een bakje. Want het wordt heel lekker weer. En daarom gooien ijsverkopers hun zaken open. Ook deze in Brummen in Gelderland. Vorige week stonden we nog lekker te schaatsen. En van het weekend staan we met een ijsje in de hand. We hebben dinsdag besloten dat we eh, zaterdag open gaan. Dus we moeten even alle, alle hens aan dek. Maar dat gaan we voor elkaar krijgen krijg je het weer nog. Het weer van vanavond blijft droog en vannacht wordt het niet kouder dan 6 graden. En het weekend dus volop ijsweer. Er is veel zon en het wordt 13 tot zelfs 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad Hoorn, 5 kilometer file bij Purmerend Zuid. Een kwartier vertraging door een ongeluk.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 S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit. Misschien kijk ik te ver vooruit. Wanneer de drempels komen op jouw pad En het leven niet verloopt zoals je had verwacht De groei komt pas na de pijn Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn Wat jij dan cold afternoon baby.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Stereo. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.